NOS Nieuws van 4 uur. Kiert het NOS Journaal. De Britse politie houdt er rekening mee dat het dodental na de vliegtuigcrash in de buurt van Brighton nog kan oplopen. Tijdens een luchtshow stortte een piloot van een historische straaljager neer op een drukke autoweg toen hij een looping wilde maken. Zeven mensen kwamen om het leven, veertien raakten gewond. De piloot zelf overleefde het, maar ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het gebied wordt doorzocht omdat er mogelijk nog meer lichamen kunnen worden gevonden. De politie in Engeland heeft zo'n 40 telefoontjes gehad van mensen die ongerust waren over een vriend of familielid. In Oudendijk in Noord-Holland woedt brand in een bedrijf waar olie uit pinda's wordt gemaakt. De brand veroorzaakt veel zwarte rook. Er was niemand in het pand en er zijn geen gewonden. De brandweer doet metingen om te bekijken of er in de rook gevaarlijke stoffen zitten. Buurtbewoners wordt aangeraden ramen en deuren dicht te houden. In het Duitse Heidenau, vlakbij Dresden, is voor de tweede avond op rij gedemonstreerd tegen de komst van zo'n 150 asielzoekers. Bij het protest gingen demonstranten op de vuist met de politie. Zeker 31 agenten raakten gewond. Zo'n duizend mensen riepen leuzen en een groep rechtsextremisten gooide flessen en stenen naar de bussen met vluchtelingen die afgelopen avond aankwamen. Noord- en Zuid-Korea praten vandaag verder over de opgelopen spanningen tussen de twee landen. Gisteren kwamen vertegenwoordigers van de landen bijeen om proberen te voorkomen dat de spanningen zouden escaleren. Het overleg duurde tot ver na middernacht en gaat vandaag verder. Noord-Korea dreigt de vrijdag met een aanval op het zuiden. Het land eist dat Zuid-Korea de luidsprekers bij de grens weghaalt...